Jelle Visser met het NOS-journaal. AstraZeneca zegt zich toch te zullen houden aan de afspraak om 180 miljoen vaccindoses te leveren aan de Europese Unie. Eerder vanavond was er over verwarring ontstaan nadat persbureau Reuters had gehoord dat de farmer doses zou gaan leveren. Ook het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid had te horen gekregen dat Nederland in het tweede kwartaal 4 miljoen doses zou krijgen in plaats van de afgesproken 6 miljoen. Nu zegt een woordvoerder van AstraZeneca tegen de NOS dat Nederland gewoon de beloofde 6,8 miljoen doses ontvangt. De hoeveelheid duurzame elektriciteit in Nederland is vorig jaar met 40% gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste stijger is elektriciteit opgewekt met zonnepanelen. Dat nam met meer dan 50% toe. Inmiddels liggen er in Nederland al zo'n 37 miljoen zonnepanelen op een dak of op de grond. Windmolens wekken de grootste hoeveelheid groene stroom op. Die hebben een aandeel van 45 biomassa 29 en zonnepanelen 26 de Amerikaanse golfer Tiger Woods is bij een autoongeluk gewond geraakt. Hij raakte in Los Angeles van de weg en sloeg over de kop. Woods moest uit het wrak worden gehaald en hij wordt op dit moment geopereerd. Hij had juist deze week laten weten dat hij op de weg terug is na een vijfde rugoperatie. En hij wilde in april meedoen aan de Masters in Augusta, een van de vier major toernooien. Woods wordt gezien als een van de beste golfers aller tijden. Hij is recordhouder met 82 titels. En dan voetbal. In de achtste finales van de Champions League heeft Bayern München gisteravond een ruime overwinning geboekt. Uit tegen Lazio Roma werd het 4-1 voor de Duitsers. In de andere wedstrijd tussen Chelsea en Atletico Madrid werd het 1-0. Hakim Ziyech viel de laatste 20 minuten in bij de Engelsen. De returns zijn over drie weken. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 9.